Zes uur. moet met het NMS Journaal. Greenpeace wil bij de rechter afdwingen dat de staatssteun aan KLM wordt teruggedraaid... omdat er geen milieuvoorwaarden aan zijn verbonden. Door de miljarden coronasteun zou de overheid zich niet houden... aan de verplichting om de CO2-uitstoot terug te dringen. Greenpeace wil dat KLM wordt gedwongen duurzamer te vliegen... door het bedrijf een grens aan de uitstoot op te leggen. De Chinese eigenaar van video-app TikTok gaat in zee met softwarebedrijf Oracle, melden Amerikaanse media. Oracle zou de data van Amerikaanse gebruikers gaan beheren. President Trump had het Chinese bedrijf ByteDance opgedragen TikTok te verkopen aan een Amerikaanse partij. Hij zegt zo data van gebruikers te willen beschermen. Of hij akkoord gaat met de deal met Oracle is nog onduidelijk. Volgens de WHO is er gisteren wereldwijd een record aantal coronabesmettingen bijgekomen. Bijna 308.000. Vooral in India, Brazilië en de VS nam het aantal nieuwe coronapatiënten toe. In Frankrijk ging het gisteren beter. Na het recordaantal van 10.000 nieuwe besmettingen zaterdag... kwamen er gisteren bijna 7200 bij. De computersystemen van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland... zijn ontregeld door gijzelsoftware. Onder meer de e-mail kan niet worden gebruikt. Meldingssystemen van de hulpdiensten werken wel... dus de veiligheid zou niet in gevaar zijn. Het is nog onduidelijk wie de daders zijn van de gijzelsoftware. software. De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft voor het eerst in zijn loopbaan een Grand Slam toernooi gewonnen. Hij wist in de finale van de US Open in New York te winnen van de Duitse Alexander Zverev na vijf sets en een tiebreak. De eerste twee sets leek Zverev nog met de overwinning naar huis te gaan, maar daarna wist Thiem zich terug te vechten. Het weer vanochtend vroeg kan er lokaal wat mis zijn, vooral in het noorden. Het is vrij zonnig vandaag en warm voor de tijd van het jaar, 25 tot 31 graden. Morgen kan het in het zuidoosten 33 graden worden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Howdy partner, get ready! Zin in met ongevalste country muziek? Yeehaw! Dat komt goed uit, want maandag tussen 6 en 8 avonds op ZFM Zandvoort... Nashville Country Radio met de beste country van toen en van nu... I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand, station radio op pole position.